De misdaadverslaggever werd een week geleden neergeschoten in Amsterdam. We begrijpen dat iedereen wil weten hoe het met onze vader gaat. Over zijn medische situatie is nog heel veel onzeker en daar kunnen we dus ook nog niet zoveel over vertellen... Ehm, we weten wel dat hij in ontzettende goede handen is en dat de doktoren en de verpleegkundigen fantastisch werk leveren. Ook willen we jullie bedanken voor de fantastisch lieve woorden, mooie kaarten, bloemen en kaarsjes die jullie voor onze vader branden. Dat doet ons ontzettend goed in deze moeilijke tijden. Het televisieprogramma stond helemaal in het teken van de vermissing van Tanja Groen. Peter R. de Vries richtte laatst een stichting op om een miljoen euro in te zamelen... voor de gouden tip die zorgt voor een doorbraak in de vermissingszaak. Aan het einde van de uitzending werd bekend dat er inmiddels al 931.000 euro is gedoneerd. Flinke buien zorgen voor overlast in het zuiden van Limburg. In het dorp Eigelshoven kwamen sommige straten onder water te staan. En ook in Kerkrade was het raak. Ook bij de A79 bij Heerlen is er wateroverlast. De snelweg is daarom tijdelijk afgesloten. Een Siep van 18 uit Oude Haske in Friesland heeft geen zomerbaantje als afwasser of vakkenvuller. Hij pakt het grootste aan en heeft een eigen zeilschool als bijbaan. Ik geef hier al twee jaar zeiles, maar eh, en ik ben echt met zeilen opgegroeid. Dus... Eh, dus de, de, vorige eigenaren die zeiden, wilden ermee stoppen en die vonden het leuk als ik ermee doorging. En die hebben me echt eh, een beetje gegund, zullen we zeggen. Voor Siep is het nog flink aanpoten. Je moet reclame maken, je moet eh, e-mailtjes beantwoorden, je moet eh, verzekering regelen, belasting regelen. Alles moet eh, gedaan worden. Dat vind ik heel leuk, want daar leer ik ook super veel van.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 Is dit weer geschikt om naar het strand te gaan? Ja, natuurlijk. Het is altijd weer om naar het strand te gaan. Of het nou regent, niet te hard natuurlijk, stormt of dat het gewoon een grijze, grauwe dag is. Blijft het gewoon lekker op het strand. Dus zon, zand en zee, daar hebben we het over. Eh, het eerste uur hebben we daar wat aardig wat nummers van geduid. En ook het tweede uur komt dat nog wel terug. Maar ik begin met eh, wat natuurlijk ook wel gebeurt in de zomer. Als je iets te veel neemt en dan word je wakker met hoofdpijn. En daar zingt Barbara Morrison over. Kom zo. Good morning, heartache, you old gloomy sight.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 Good morning, honey. You're the one who knew me when. Might as well get used to you hanging around. Good morning, honey. Just leave me alone. I've got those Monday blues, straight through Sunday blues. Good morning, I. Here we go again. Good morning, honey. Good morning, Sit down. Ja, dit noemen ze wel de perfecte zondagochtendklanken natuurlijk van Barbara Morrison. En dat nummer Good Morning Headache. En dat komt van een uh, cd'tje A Sunday Kind of Love 2013. En op de saxofoon hoor je natuurlijk Houston Person. Eh, in het eerste uur heb ik Astrid Gilberto gedraaid. En in de tweede uur draai ik een nichtje van haar. Volgens mij is de nicht. En dat is eh, Babel Gilberto. The sun is shining. Nou, nog niet in Zandvoort, maar wie weet een andere dag wel weer. até as pontas dos pés, na esperança de um melhor. что deze wat zomerse klanken te krijgen. Eh, als, als de zon niet schijnt, moet je de zon maar in de muziek laten horen. Is het eh, de grondlegel. Ja, lekkere zomerse klanken. En daar kan ook Ben Webster aan bijdragen. Van een hele bekende eh, ja, LP, See You at the Fair. Ja, ik weet niet, mogen kermissen nog wel? Ik geloof het wel zelfs. Dus wie weet, binnenkort zien we je op de kermis. Love is here to stay. Wie spelen met hem mee. Bas Richard Davis, drums OC Johnson, piano Hank Jones of Roger Calloway. En tenor van Ben Webster komen ze. Here to Stay. En dat heb je vaak op het strand natuurlijk in deze tijd. Veel over de zee, de zon en het zand gaan over love. En, dat, ja. en als je dan in love bent, dan eet je misschien wel een ijsje. En daar heeft de Dutch Swing College Band een nummertje eh, van gespeeld. Origineel Chris Barber. En wij hebben vorige week, vor, vorige keer gedraaid, dacht ik. Maar nu de Dutch Swing College Band. scream for ice cream, baby. That's what we want. Monday, Tuesday, every day is ice day, baby. That's what we like. Can have your chocolate or vanilla, but still it's ice cream we like best. Ice cream, you scream, we all scream for ice cream, baby. That's what we want. in Close Dat is natuurlijk eh, herkenbaar leuk en uit het grijze verleden. En als het thema het strand is, dan kan je niet om Jackie en Roy heen. Dat is natuurlijk een, eh, een Amerikaans eh, ja, duo bestaande uit Jackie Kane en de pianist, zinger, zanger Roy Kroll. die hebben een, een, leuke cd gemaakt. En daar staat een nummertje op wat zeer toepasselijk is. Sand in my shoes. Daar komt die. That's what I told myself. So I left you behind and I controlled myself. Yet some mysterious thing makes every memory clear. It makes me want to take wing again tonight and know the delight of holding you. sensuous strains of a soft guitar. Deep in my soul, the thundering roll of a that is real is the feel of the sand in my shoes. a soft guitar in my soul. Jackie en Roy, eh, vooral veel eh, opgetreden 40, 50, 60 jaar. Dit is een cd'tje The Beautiful Sea, muziek over de zon, zand en zee. 1998, leuk, leuk, leuk. En leuk is ook Lou Donaldson, The, Dink, the Things We Did Last Summer. Lou Donaldson, Things We Did Last Summer. En de figuur die volgens mij in Nederland niet zo vaak heeft opgetreden... Ik, volgens mij is hij nog nooit op het Sea Jazz Festival geweest... is Michael eh, Franks. Die heeft eh, in 1998 een cd gemaakt, Barfoot on the Beach. Nou, dat sluit dus wel mooi aan bij het eh, thema van vandaag. Dus dat nummertje wou ik ook draaien. En ik kan je eigenlijk aanraden om op YouTube eens te kijken... naar uh, filmpjes Barfoot on the Beach, Antonio's Song, The Lady Wants to Know. Het zijn eigenlijk mooie nummers. Misschien is voor de eerste keer een kennismaking met Michael Franks. Luister en geniet. Michael Franks, Barfoot on the Beach. just a toothbrush, dear, cause here we don't wear much. yourself to me by jet Make me happy when Your flight arrives and we dive in My captiva uh, island hideaway is incomplete Not without you, what about you? You could jump a DC-8 and probably be here by 8 My captiva those perfect for two No attire is required Just a toothbrush, dear Cause here we don't wear much My Captiva Island Hideaway isn't complete Not without you, what about you? You could jump a DC-8 And probably be here by 8 My Captiva Island Bungalow's perfect for two No attire is required Just a toothbrush, dear Cause here we don't wear much Food on the beach. Dat is altijd lekker natuurlijk. Zeker eh, op het eh, natte strand, eh, net in het water. In het echte zand. Ja, er is altijd oplet geblazen. Of je niet ergens optrapt wat nogal pijn kan doen aan je voet. Ehm, tijd voor iets heel anders. Tijd voor Julius Watkins. Een, een hoornspeler die... Een, een, ja, mooie muziek gemaakt heeft. En dat nummertje wat ik heb klaargezet, dat is Garden Delights. En dat speelt hij, even kijken wie er meedoen in dit nummer. Eh, Julius Watkins, eh, eh, Frans Horn, Frank Foster, tenorsax. En George Butcher op de piano. Perry Lopez gitaar, Oscar Pettiford op de bas... Or en Kenny Clark op de drums. Nou, daar zijn we helemaal bij gepraat. En dan kunnen we luisteren naar Garden Delights. Ja, je hoeft natuurlijk niet naar het strand te gaan. Je kan ook gewoon in je tuin gaan zitten en genieten van, het, eh, van je tuin die mooi is en misschien wel lekker ruikt. Watkins op de French horn. Eh, de, het is wel een bijzonder instrument. Hoor je toch niet veel in de jazz. Eh, ik maak een klein drieluikje over toch eh, blaasinstrumenten. En de volgende die ik heb klaargezet is Sid Dale. Sid Dale is eigenlijk begonnen in een chocoladefabriek op 16-jarige leeftijd. Maar als techneut en ja, hield erg van big bands. En volgens mij is hij het later pianist geworden en arrangeur. En heeft veel gemaakt. Dit vond ik een mooi nummer van Sid Dale beetje in voor een trombone. thema eh, zon, zee en zand. Eh, dan kies ik natuurlijk voor een nummer van Nicola Conte. Italiaanse arrangeur, gitarist. Eh, ja, zit altijd op de, de rand van de jazz. Maar dit vind ik wel een mooi nummer. Past goed bij het thema. shells, the golden frame of your hair, eyes reflecting eyes, flickering shadows of love's desire. depth in the morning light. Sea and sand, waters and shells, the golden frame of your hair. Drops, clear crystal drops, are going forward in our Daar komt het Sea and Sand. Mooi nummertje. Past heel goed bij de zomer. Past heel goed bij het thema. Maar gaat u nu maar even recht zitten en zet uw oortjes wijd open. Want er komt een persbericht hebben we gekregen. En daar wil ik iets over vertellen. Want Jazz in Zandvoort heeft eh, aangekondigd... een programma voor het seizoen 2021-2022 eh, te maken. En eh, ze gaan er eigenlijk vanuit dat vanaf 12 september... de situatie zodanig is dat een concert zonder beperkingen mogelijk is. En ja, het zou dus wel fijn zijn als het inderdaad zo is Ondanks de ontwikkelingen waar we nu weer in zitten. Maar goed, het is gepland. Er zijn een aantal fantastische concerten op de agenda. En te beginnen met 12 eh, september. Noteert u vast even in uw agenda. De West Coast Big Band. En dat is de muziek van het eh, repertoire van Duke Ellington en Count Basie. En er staan hele... Ja, ik zie het Edwin Rutte kwartet staan op, uh, in 10 oktober. Ik zie staan bijvoorbeeld tot 12 december... Cor Bakker en V. Klaassen... die een kerst... ja, show hebben eh, in elkaar gezet. Ik zie ook staan Michiel Varenkamp kwartet. Ja, dat is de muziek van Louis Armstrong. Is leuk, is leuk. Volgens mij is hij wel eens geweest al. En The Preacher Man. Nou, ik zou zeggen van ze hebben er weer heel veel werk van gemaakt. We hopen dat de corona-ontwikkelingen zodanig zijn... dat we elkaar kunnen treffen op 12 september in de krocht. Op de vaste tijd natuurlijk. Toegangsprijs 15 euro. En eh, de West Coast Big Band in levende lijven kunnen aanschouwen 18 man sterk. Dus dat belooft wat. Nou, niet vergeten, vast noteren. 12 september. En we gaan ervan uit dat het allemaal gaat lukken natuurlijk. Eh, dan keren we terug naar de muziek waar we nu aan het luisteren zijn. En dan kom ik bij een nummertje wat we... Eh, eens even kijken waar ik die heb staan. Tito Puente. Oh ja, hier. Dat kennen we allemaal in uitvoering van eh, Santana. Maar volgens mij was Tito de eerste die het op de plaat gezet heeft. Oh jee, como va. En dat staat op LRD Bravo, een eh, LP 1962 van Tito Puente. Die kennen we wel als orkestleider. Eh, komt-ie. Dat was uh, eh, O.J. Komova het allemaal in uitvoering van eh, Santana. Maar dit was het origineel en dat was ook zeer de moeite waard. Dit was eh, ZFM Jazz en eh, het ging over de, zon, de zand en de zee. En tussendoor ook nog wat hele bekende nummertjes uit de jazzgeschiedenis gedraaid. En ik hoop dat je het leuk vond. Ik vond het zelf leuk om te doen. En ik ga eruit met een nummertje van de New Master Sounds. En dat is Swimming With My Fishes. ik vind het een leuke cd. Renewable Energy. CD 2018. En alleen al de naam Swimming With My Fishies is, is, is eh, eh, ja, zeer, zeer lollig. Eh, ik zou zeggen, ik wens je een hele fijne zondag. Als je op vakantie gaat, wees voorzichtig en geniet ervan. En tot een volgende keer zou ik zeggen. Het nummer Swimming With My Fishies is een wat langer nummer. Ik laat hem gewoon staan tot het einde. Mooie groove, luister en geniet van de New Master Sound.